Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten die vertraging oplopen zouden beter begeleid moeten worden. Dat vindt het ISO, de grootste studentenorganisatie van Nederland. Nu werken veel studies met een bindend studieadvies. Dat wil zeggen dat je moet stoppen als je niet genoeg studiepunten haalt. Het heeft helemaal geen zin, zeggen ze bij ISO... want veel weggestuurde studenten gaan daarna ergens anders... een vergelijkbare studie doen. Dus als je het al een probleem vindt dat mensen vertraging oplopen, dan kan je beter kijken naar oplossingen die wel werken. In plaats van een oplossing waarbij je eh, daarna het probleem gewoon verplaatst in plaats van het oplost. Dan denken zij dus aan een betere begeleiding. Dik een vijfde van de studenten met vertraging zegt dat hun achterstand komt door ziekte. Een ander deel geeft aan dat ze niet aan studeren toekomen door hun bijbaan. Het leger van Thailand heeft luchtaanvallen uitgevoerd in buurland Cambodja. Beide landen zeggen dat de ander is begonnen. Bij gevechten kwam een Thaise militair om het leven. Zeven anderen raakten gewond. En in Limburg is gisteren een wedstrijd in het amateurvoetbal stilgelegd... omdat supporters met elkaar op de vuist gingen. Het gebeurde tijdens een pot tussen de eerste elftallen van Brunsum en Schienveld. Twee spelers lagen geblesseerd op het veld toen toeschouwers zich ermee gingen bemoeien. Dat liep zo uit de hand dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde... omdat hij zich zorgen maakte over de veiligheid. Nu Sinterklaas het land uit is, zijn veel mensen al volop overgeschakeld naar de kerst. Ook PostNL. Het bedrijf heeft bij 12 medewerkers verspreid over het hele land... een pratende brievenbus in de tuin gezet. Dat is vooral handig op plekken waar mensen anders ver moeten lopen... om hun kerstkaarten op de bus te doen. Kerstkaarten erin. Een sprookjesachtig begin. Ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. We hadden hier in de buurt altijd wel meer brievenbussen... maar die worden steeds minder en minder. Dus dat maakt het op zich van versturen van brieven ook wel lastiger. Um, dus ja, als het zo dichtbij is, dan is het kleine moeite om er gebruik van te maken. Dus ik vind het wel een heel leuk initiatief. Dankjewel. De PostNL-medewerkster die in dat huis woont... denkt niet dat ze gek zal worden van die brievenbus. Deze tijd van het jaar is ze veel aan het werk. En als ze thuis is, zit ze binnen en daar hoor je er amper iets van. Het weer nog. Een behoorlijk zachte dag vandaag. Vanochtend is het droog en zijn er soms opklaringen met een zonnetje. Later trekt het meer dicht en kan het ook gaan regenen. Het wordt max 12 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen de A10 en Knopend Raasdorp staat 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier de rechte rijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop Vels en Raasdorp 7 kilometer file op de N201 Hilversum richting Uithoorn...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 De politie Oost-Nederland zoekt contact met gedupeerden. Steeds meer gemeenten kiezen voor centrale hulpverlening om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Rotterdam, Groningen en Tilburg hebben inmiddels een centrum waar hulporganisaties, artsen en politie onder één dak werken Amsterdam krijgt er volgend jaar één. Bij nieuwe gevechten langs de grens tussen Cambodja en Thailand is een Thaise militair omgekomen, zegt het leger. Cambodja en Thailand beschuldigen elkaar ervan het geweld te zijn begonnen. Het weer eerst droog en vrij zonnig, later vanuit het zuiden regen bij een graad of 13.